Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland aan Burundi deels opgeschort. De ministers Koenders en Ploemen zeggen dat de situatie daar erg onoverzichtelijk en zorgelijk is. Het leger pleegde gisteren een staatsgreep in Burundi. Het is nu onduidelijk wie de macht heeft, de president of het leger. Op verschillende plekken wordt gevochten. Nederland staakt nu de samenwerking met de politie en het leger in Burundi. In Mali is een voorlopig vredesakkoord getekend door de Tuareg-rebellen en de regering. Daarin staat onder meer dat de Tuaregs in het noorden van Mali meer autonomie krijgen. De ondertekening van het voorlopige akkoord is volgens de rebellen bedoeld als teken van goede wil om een einde te maken aan tientallen jaren strijd in Mali. Maar ze willen meer garanties van de regering voordat ze een definitief vredesakkoord tekenen. Bij hun strijd van de laatste jaren werken de Tuaregs samen met islamitische extremisten. In Rotterdam is het bombardement van 75 jaar geleden herdacht. Burgemeester Abu Talib legde een krans bij het standbeeld De Verwoeste Stad en hield daar ook een toespraak. Om drie voor half twee werden er twee minuten stilte gehouden. Bij het bombardement op Rotterdam aan het begin van de Tweede Wereldoorlog kwamen zo'n 850 mensen om het leven. Bijna 80.000 mensen raakten dakloos. Aan de oostkant van Antwerpen is een verkeerschaos ontstaan door wegwerkzaamheden. Op de E34 van Turnhout naar Antwerpen staan mensen uren in de file... doordat twee van de drie rijstroken zijn afgesloten. Sommige mensen zijn door het lange wachten in de zon onwel geworden. Daarom deelt het Rode Kruis nu water uit. De wegwerkzaamheden op de E34 in België duren tot en met zondag. Het weer. In het zuiden raakt het bewolkt. Vanavond en vannacht gaat het daar ook regenen. Elders blijft het droog. Morgen trekt de regen in het zuiden weer weg.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 kun je je messenger uitzetten, want wij worden knettergek. <laughs> ja, en anders ik wel, maar dat gaat niet. nee, dat gaat je niet lukken gewoon. Ik draai de lekkerste muziek, twee uurtjes lang. het is, ja, ik heb geprobeerd om zeven uur lang muziek... zeven uur lang soulmuziek in twee uur te proppen, maar... Het is, eh, ondanks dat het hemelvaart, daar is God zo mogelijk. Je zal mij niet veel horen, uh, dus soulmuziek des te meer. Maar goed, dat gaan we niet doen zonder dat ik eh, in ieder geval toch een paar mensen hartelijk welkom heet. Uh, ja, Amerika luistert natuurlijk weer. Texas, Canada, Hamilton. Uh, eh, in Nederland, of wat dan al Amerika. Nieuwkoop. Ik weet het niet. Nieuwkoop City eh, of All Angels natuurlijk. Ook hartelijk welkom bij de Return of the Soul. En zonder reclame te maken natuurlijk ook iedereen bij Café Neuf. Ook eh, hartelijk welkom. Geniet van je biefstukje, je visje, wat je ook eet. En eh, we maken er samen mooi van. Ja. Ja, we hebben zelfs <laughs> luisteraars en kijkers in Duitsland. Nou ja, voor de vorm zwaai ik eventjes. Het leuke zit er eigenlijk, hè. Wat een mooi medium. Het is nooit trouwens. Eh, Love Team van The Love Unlimited. En eh, ja, ik denk dat we maar snel verder moeten gaan. Want eh, het gaat tenslotte om de soul en niet om mijn accentloze gebrabbel, zeg maar. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long as you stand. should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear just as long as you stand, stand by. Stand By Me. Ja, die mag niet ontbreken natuurlijk. Hè. ik bedoel, we missen hem eh, nu al. En ja, god. Je doet er helemaal niks aan. Niks is gemaakt om te blijven, zeg ik altijd. Volgende nummer. Wat is Redding with eh, uh, Sitting on the Dog of the Bay. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in Then I watch them roll away again.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 Man, wat draai je lekkere muziek. Nou, er komt nog veel meer. are. dat klinkt er even dat je zegt van... Uh, eh, hier krijg ik het warm van, zeg maar. hè? hier krijg ik het warm van. On the morning rain I used to feel so uninspired Aretha Franklin and You Make Me Feel Like. Ja, ik niet natuurlijk, maar ik ga meer hiervoor, hè. Reach out, I'll be there. Four Tops, Reach Out, I'll Be There. En eh, we gaan gewoon lekker verder. Of in de staat te koken, achter van huis. Ingrid Bol natuurlijk. En in Duitsland staan ze ook te koken. En ik zie dat we bij de patatkraam staan. Maakt niet uit, dus ook koken hè. Je luistert naar de Return of the Soul. Mijn naam is Willem Bruist. Een hele fijne avond. explain Je luistert naar de Return of the Soul. ZFM Radio vanaf Zandvoort. En eh, ik denk dat eh, de meeste mensen zitten nu aan tafel. En eh, hoop ik toch. Of op de bank met een bordje op je schoot. Kijk uit dat je niet smeert, zeg ik dan. <laughs> goed. Het is een speciale dag vandaag, helemaal vadersdag. En ik denk van, nou ja, goed, er moet in ieder geval een nummer tussen zitten... waarvan ik zeg van, nou ja, dat kunnen we met z'n allen meezingen... en dan ook happy voelen. Hè? En dat is ook echt dat je zegt van, I feel the soul. En je mag meezingen, hè? Ik word altijd zo vrolijk van een nummer. Wacht even, dat is mijn tekst helemaal niet. Dat is iemand anders die dat zegt natuurlijk iedere keer. Maar goed, ik zeg het toch, hè. Je luistert naar uh, The Return of the Soul. En eh, je zou zeggen van... Eh, is het al eerder geweest dan... Ja, we hebben de Nacht van de Soul hebben wij gehad. Nog niet zo heel lang geleden. Dat was samen met Mr. Motown. En die man die is weer terug naar Detroit. Hij deed iets in auto's of zo. Ik weet het niet precies meer. Maar goed, dat maakt me niet uit. Dus ik doe het vandaag gewoon lekker, ja, lekker zelf. En de bediening is slecht hier. Geen koffie, geen bitterballen. En ik moet nog tot acht uur. En het is allemaal weer heel erg jammer natuurlijk. En als je denkt, na die twee uur is de sol dan afgelopen. Wel nee, we gaan morgenavond gewoon verder bij eh, Café Neuf. En dan uh, speelt een hele goede band, Bibi en de Soulmates onder meer. En dan hoor je de, de stille stukjes, hoor je dus eh, de soulmuziek en het gebrabbel van Willem Bruist. En ik weet niet of je daarop zit te wachten, maar ach, misschien is het ook wel gezellig. Geniet er lekker van. Tot 8 uur. The Return of the Soul. Oh, happy days. En eh, we hebben natuurlijk al eh, ja, verzoekjes gekomen ook binnen. Die zijn al binnengekomen trouwens. Een, eh, een heleboel. Ik heb ze er op het laatste moment tussen gepiept, zeg maar. En eentje ervan was eh, een nummer van Gladys Knight, Midnight Train to Georgia. Nou ja, dat is dezelfde trein als de Soul Train, dus eh, we starten hem gewoon in. Midnight Train to Georgia. Hoor ik mezelf nou? Hoor ik nou over de boxjes? Nee, ik hoor mezelf niet over de boxjes. Dat is vreemd. Um, Gladys Knight en de Pips. Nou, Pips zegt ze alles behalve natuurlijk. Alleen als je zegt eh, van, jou, oh ja, god, ik rol er een beetje van...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 Mama just hold her head and say, Papa was a Lord. Stone. Altijd een geweldig goed nummer. Ik heb inmiddels gezelschap gekregen van, eh, van Sander. Dat is ook eh, een, radiomannetje. En die is ook wel eh, te horen. En ach, daar komt straks nog wel wat meer over, denk ik. Intussen Sam en Dave. Soulman. luistert naar ZFM met Return of the Soul. Mijn naam is Willem Bruist en uh, ik neem jullie even mee. We gaan even floten met z'n allen, dus uh, begin maar aan het dessert zou ik zeggen. Aquarius. And my name is Ray. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby... Take my Going Back in the Time with the Floaters. En eh, ik heb het al gezegd, je luistert naar ZFM, <laughs> de Return of the Soul. En een speciaal eh, hallo zeggen tegen uh, Charles, Charles Duif. De Duif, de Videoduif, hè, want wat je ook wel genoemd. Video Corporation Bloomingdale. Sterker nog, <laughs> volg Facebook maar een beetje. En nou ja, we maken er wel wat moois van en ik geniet er wel van hoor. We weer verder met de spinners. I'll be around. I'll Be Around van eh, de Spinners. En eh, ik krijg zojuist een, eh, een berichtje door van een hele goede collega. Jaap Koper, dankjewel. En fijn dat je dat berichtje in, uit het inboxje hebt gevist. En Dat was een berichtje van André Vonk. Oftewel, ja, ook wel bekend als de Soul... Nee, nee, niet als de Man Mr. Motown, dat was hem, geloof ik. <laughs> en je wou graag een Motown-nummer hebben. Ja, natuurlijk. Ik weet niet wat jij met Motown hebt, maar hier komt hij. train a car. train to join People Get Ready van eh, de Impression. Speciaal voor eh, Mr. Motown himself. En, eh, dit kennen jullie dan wel? slow De Jackson 5, I'll Be There met uh, kleine Michael Jackson. Wij lopen richting de klok van 7 eh, uur. Het eerste uur zit er alweer bijna op en eh, ik vind het zo jammer. Oh ja, ja, ik vind het geweldig jammer. Maar dat geeft niet, we hebben er nog eentje. En we gaan eventjes kijken wat wij kunnen draaien voor, ja, toch maar heel eventjes. Tot aan de pauze. Shaft, met, ja, het is eigenlijk Team van Shaft, hè, van Isaac Hayes. Geniet er maar eventjes van. Je luistert naar de Return of the Soul. En eh, even speciaal eh, hallo zeggen tegen eh, Rob Harms. Fijn dat je bent, jongen. Heb je nog verzoekjes? Stuur ze rustig even via Messenger. Gaan we kijken of wij ze er tussen kunnen piepen. Lukt vast wel. onderbreken eventjes voor het journaal. Dus ik zou zeggen, uh, tijdens het journaal. Als den bliksem afwassen en alles. zorgt dat je weer lekker zit. Uh, het tweede gedeelte van de Return of the Soul. Mijn naam is Willem Bruis.